Moutschreurs met het NOS Journaal. De beurzen zijn wereldwijd flink gedaald. De AEX in Amsterdam raakte alle koerswinst van de afgelopen maand kwijt. De Dow Jones in New York verloor halverwege de handelsdag 6 Kort voor sluiting was het ruim 3 De daling heeft te maken met de angst voor inflatie en renteverhogingen in de VS. Voor wie heeft belegd in de bitcoin verliep de dag niet veel beter. De waarde is opnieuw flink gedaald tot onder de 7000 dollar. Half december was de cryptomunt nog 20.000 waard. De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet om in te grijpen op Sint Eustatius. In een debat met staatssecretaris Knops werd duidelijk dat de politieke partijen geen andere uitweg zien dan het bestuur van het eiland tijdelijk te ontbinden. Er is volgens de staatssecretaris sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer en het nastreven van persoonlijke macht. En daarom gaat een regeringscommissaris orde op zaken stellen op Sint-Eustatius. Woonwijken zijn nog lang niet klaar voor vergrijzing, dat zegt de bouwadviseur van het Rijk. Over ruim 20 jaar bestaat Nederland voornamelijk uit ouderen, maar volgens hem zijn de huidige woningen daar helemaal niet op gebouwd. Ze zijn te groot en er zijn te veel trappen. Ook is er op straat weinig ruimte voor voetgangers. Vanwege bezuinigingen zijn bijna alle verzorgingshuizen in Nederland opgedoekt. Volgens de bouwadviseur moeten daarom naoorlogse woonwijken worden omgebouwd tot buurten waar ouderen kunnen wonen. In Zuidwest-Duitsland in de buurt van Stuttgart is een Turks gezin omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De slachtoffers zijn een man en een vrouw van 29 en hun twee kleine kinderen. De lichamen werden ontdekt door iemand van de familie. Die belde aan en keek door het raam omdat niets werd opengedaan.